We dansen bij het feest. Hier in het Trabantland, een glasje in de hand. Je hoeft het ons niet meer te leren. Het is maar geknikheid, het is de hoogste tijd. We gaan weer even doen. Houdoe, doen. dat zeggen we bij je. is mooi geweest, maar een Brabants kwartiertje nog het Was weer een feest, het is mooi geweest, dus hou